toen ze alleen vanuit Amsterdam naar haar huis in Apkoude fietste. Het gebeurde op een plek waar verder niet veel te doen is. Verslaggever Joris van Poppel vroeg mensen of zij daar s'nachts alleen zouden fietsen. Ik denk dat ik dat ook zou doen. Ehm, maar het is een hele rustige verlaten weg. Dus ik zou het wel eng vinden en ik zou vermoedelijk ook misschien met iemand bellen bijvoorbeeld. Wat ik dan doe als ik alleen fiets. En tegelijkertijd, vrouwen zouden toch gewoon probleemloos, veilig, s'nachts overal moeten kunnen fietsen, hè? Eh, ja, dat, dat, vind ik ook inderdaad. Het is, eh, ik denk dat het niet handig is dat vrouwen hun gedrag eh, gaan aanpassen... maar dat er ander gedrag aangepast wordt. De burgemeester heeft aangekondigd dat er meteen extra camerabewaking komt langs het fietspad daar. De ChristenUnie heeft zijn partijprogramma bekendgemaakt. Woningnood is het belangrijkste thema daarin. Ook wil de partij betere wetten om kinderarmoede te bestrijden. Ook Ja21 presenteerde vandaag zijn verkiezingsprogramma. Die willen vooral meer ruimte voor ondernemers en inspraak voor burgers. NSC heeft ondertussen zijn kandidatenlijst af. De huidige minister van Sociale Zaken, Eddy van Heijem, zal het gezicht zijn. De huidige fractieleider, Nicolien van Vroonhoven, staat op nummer 2. Zij zei eerder dat ze wilde stoppen met de politiek, maar ze heeft zich bedacht. En vanavond spelen Utrecht en AZ in Europa. Utrecht moet naar Bosnië voor de wedstrijd tegen Zirinski. Utrecht maakt een goede kans, zegt Suze van Kleef, maar... Het wel de club met de best gevulde prijzenkast van Bosnische Herzegovina. Werd vorig jaar landskampioen, maar dat zegt eh, denk ik niet zo heel veel... als die competitie niet zo heel sterk is. Utrecht heeft wel wat goed te maken. In 2019 was Zirinski het eindstation van Utrecht in Europa. Maar Utrecht heeft een prima selectie. Zit er in Europa ook lekker in, speelt overtuigend, wint gemakkelijk. AZ neemt het vanavond op tegen Levski Sofia in Bulgarije. Het weer wisselend dagje met af en toe wolken, maar tussendoor ook best wat zon. Vooral in het zuiden. Het blijft vandaag overal droog. Bij 19 graden in het noorden tot 24 graden in Limburg.